Zit van der Linde met het NOS-journaal. Oppositiepartijen in Polen eisen het aftreden van de minister van Defensie. Aanleiding is een Russische raket die in december is neergekomen in een bos bij Bydgoszcz in het noorden van het land. Oekraïne informeerde de Poolse autoriteiten over de raket, maar na die melding werd weinig actie ondernomen. Het incident is sindsdien stilgehouden. Volgens de minister van Defensie heeft een commandant zijn taken niet goed uitgevoerd. De Poolse oppositie neemt geen genoegen met die uitleg. De Amerikaanse ambassadeur in Zuid-Afrika heeft zijn excuses aangeboden voor een opmerking over een wapenlevering. De ambassadeur zei eerder dat een Russisch schip wapens op heeft gehaald in Zuid-Afrika. Hij beschuldigde het land van wapenverkoop aan Rusland, maar leverde geen bewijs. Na een gesprek met de minister van Buitenlandse Zaken biedt de diplomaat excuses aan. De ambassadeur zegt dat hij in het gesprek eventuele verkeerde indrukken heeft gecorrigeerd. In de Servische hoofdstad Belgrado hebben tienduizenden mensen geprotesteerd tegen geweld. Ook afgelopen maandag gingen demonstranten de straat op... nadat schietpartijen vorige week 17 levens eisten. De minister van Onderwijs is al afgetreden... maar de demonstranten willen dat er meer ministers vertrekken. De gemeente Hof van Twente draait zelf op voor de miljoenen euro schade als gevolg van een hek in 2020, oordeelt de rechter. Hof van Twente had geprobeerd de schade te verhalen op een bedrijf dat was ingehuurd voor de beveiliging van de online gemeentesystemen. Maar volgens de rechtbank heeft juist de gemeente steken laten vallen. Onder andere door het wachtwoord van de servers te veranderen in Welkom 2020. Het weer. Vannacht blijft het droog. Het koelt af naar 10 graden. Morgen wordt het zonnig en blijft het lang droog.